Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Griekenland brons af te betalen. Het gaat om 450 miljoen euro. Dat wordt donderdag overgemaakt. De Griekse minister Varoufakis deed de belofte op een bijeenkomst in Washington. IMF-directeur Lagarde is blij met de toezegging. De Europese ministers van Financiën willen Griekenland alleen financieel blijven steunen... als het land doorgaat met hervormen en alle afspraken nakomt. President Obama verdedigt zich tegen kritiek op de atoomdeal met Iran. In de New York Times noemt hij het akkoord een eenmalige kans om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan. Israël zegt dat de deal het voortbestaan van het land bedreigt. Obama zegt dat hij niet zal toestaan dat Iran, Israël en andere bondgenoten zal bedreigen. In Wiegen, in Gelderland, woedt brand in een appartementencomplex. Er zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet. De appartementen liggen boven winkels in het centrum. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. De buschauffeur van de Turkse voetbalclub Fenerbahce is buiten levensgevaar. Hij werd gisteren in zijn hoofd geraakt toen de spelersbus werd beschoten. Volgens speler Dirk Kuyt wordt de chauffeur uit voorzorg drie dagen in coma gehouden. Bij de beschieting bleven de spelers en andere inzittenden ongedeerd. In het centrum van Middelburg is rond middernacht op straat een dode man gevonden. Het is niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen. De Zeeuwse politie heeft de omgeving afgezet... en forensisch medewerkers zijn bezig met onderzoek. Beachvolleybal is bezig met een opmars in Nederland. Het aantal velden groeit dit jaar van 200 naar ruim 250... Het heeft mogelijk te maken met het WK beachvolleybal dat in Nederland wordt gehouden. Het toernooi begint eind juni. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn en Harderwijk komen nieuwe beachvolleybalvelden. Het weer, de dag begint bewolkt met lokaal wat regen. Later krijgen we meer zon en het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS.